uur. Dit is Maud Schreurs met het nws Journaal. Het Nederlands elftal heeft met ruime cijfers de oefenwedstrijd tegen Ivoorkust gewonnen. In de Rotterdamse Kuip werd het 5-0. Verdediger Veldman scoorde twee keer. De andere goals waren van Robben, Klaassen en Jansen. Vrijdag speelt Nederland de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Luxemburg. Het is nog steeds niet duidelijk van wie het lichaam is dat vanochtend werd gevonden in het water bij een industrieterrein in Bunschoten. Er wordt uitgebreid sporenonderzoek gedaan. Sinds donderdag wordt gezocht naar het 14-jarige meisje Savannah uit Bunschoten. Zo'n 20 kilometer van Bunschoten werd vrijdag in Achterveld het lichaam van een ander 14-jarig meisje gevonden. Ook dat lichaam lag in een sloot. Van haar staat vast dat ze door een misdrijf om het leven is gekomen. De politie sluit niet uit dat er een verband is tussen beide zaken. Er zijn namelijk meldingen binnengekomen over een zwarte auto met twee mannen erin die meisjes in Soest en Spakenburg lastig vielen en klemreden. Het Syrische leger heeft zware bombardementen uitgevoerd op de stad Dara, niet ver van de grens met Jordanië, in het zuidwesten van het land. Bij de luchtaanvallen zouden tientallen raketten en vatenbommen zijn gebruikt. Over het aantal slachtoffers is niets bekend. In de stad zitten rebellen. Zij bestookte gisteren troepen van president Assad. Mogelijk zijn de bombardementen van vandaag een reactie op die aanval. In Manchester is het benefietconcert aan de gang voor de slachtoffers van de zelfmoordaanslag in Manchester bijna twee weken geleden. Daarbij kwamen 22 mensen om het leven. Dat gebeurde aan het eind van een concert van de Amerikaanse popster Ariana Grande. Zij trad vanavond ook weer op, net als Robbie Williams, Miley Cyrus en Take That. Het weer vanavond en vannacht droog, bij minima tussen 8 en 11 graden. Morgen periode met zon, later vooral in het westen en noorden kans op een bui bij maxima van 21 graden. En dit was het. Zin in Zandvoort, is zin in ZFM. ZFM. Met nu Peaceful Radio. Welkom terug bij Peaceful Radio Show 1231. Hier op CFM Zandvoort. Nog een uurtje nieuwheidsmuziek op je eigen lokale radio. En we gaan weer beginnen eh, met twee nieuwe albums. Nu achter elkaar. Lin Tordol, solo piano. Zo, eh, ja, was blijkbaar niemand anders. Eh, zij maakt het album Shifting Sands. Nou, dat komt in Zandvoort wel goed uit. En dan is het eh, de volgende van het label AD Music in eh, Engeland. Ik moet even naar mijn scherm kijken. Semi, Ramis, Semiramis van ene meneer Karel. En die, eh, nou dat is Electronic Music. En dat heeft ook een plaatsje gekregen in de rij van New Age muziek op de, in de shows van Peaceful Radio.